Ook lokale functionarissen en de democraten in het congres zijn woedend. Ze beschuldigen de agenten van buitensporig geweld en vinden dat de regering Trump zijn boekje te buiten gaat met de inzet van de federale politiemacht. De Rwandese vrijwilliger die vorige week werd opgepakt in verband met de brand in de kathedraal van Nantes en werd vrijgelaten, is nu weer aangehouden. Volgens de Franse krant Le Monde heeft hij inmiddels bekend dat hij het vuur heeft aangestoken. Wat zijn motief was, is niet duidelijk. De man zit vast. Zijn advocaat zegt dat hij spijt heeft van zijn daad. In Uitdam is een beschadigde auto gevonden... die mogelijk in verband kan worden gebracht met de dood van een meisje van 14 uit Marken. Volgens de politie is de schade aan de auto voldoende om een onderzoek in te stellen. Het lichaam van het meisje werd gisterochtend gevonden langs de dijk bij Zuiderwoude. Omdat er remsporen zijn ontdekt, denkt de politie dat er een aanrijding was... en dat de dader is doorgereden. Noord-Korea heeft voor het eerst sinds de wereldwijde corona-uitbraak nu ook een vermoedelijke besmetting gemeld. Volgens het staatspersbureau gaat het om iemand die drie jaar geleden Noord-Korea ontvluchtte en die een half juli terugkeerde naar de stad Kaesong. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft de stad afgesloten van de buitenwereld en de noodtoestand afgekondigd. Uit angst voor de coronapandemie werd eerder dit jaar het grensverkeer al aan banden gelegd. Ook buitenlandse toeristen zijn niet meer welkom in Noord-Korea.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 Alleen als het druk is keren we om en samen sporten. Alleen wel op anderhalve meter. We werken ook zoveel mogelijk thuis. En alleen als het echt noodzakelijk is, nemen we het openbaar vervoer. En met klachten blijf je natuurlijk thuis. Want alleen als we onszelf en elkaar goed beschermen, gaan er steeds meer deuren open. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. Een crossroads. Met countrymuziek uit alle windstreken. Presentatie en samenstelling Kees de Haan. Welkom en veel luisterplezier. In het Canadese Winnipeg geboren Sean Burns is terug met zijn nieuwe album A Bakersfield Half Dozen. Geïnspireerd door zijn liefde voor invloedrijke artiesten uit de Bakersfield Sound tijdens zijn jeugd. Volgens Burns is dit album een droom die uitkomt voor een in Winnipeg gevestigde country muziekliefhebber. En het zal waarschijnlijk enthousiasme opwekken bij anderen die van het genre genieten. Too Many Bridges to Cross Over. en de act van de maand.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 En vervolgens Why Baby Why uit 1982. Nummer 1 Country Hit. that you've been seen running around. I know that I should leave, but then I just can't. that I should not complain. I love you still. You win again. Crossroads, number 1 country hit why, baby, why, baby, why you make me cry, baby, cry, baby, cry, baby, cry. Well, I got a crew I wanna pick with you, just like last time when the feathers flew. You're running while I'm kicking up your heels, leaving me home with a handful of bills. I can't live without you, and you know it's true. But there's no living with you, so what'll I do? I'm going honky tonk and getting tight as I can. And maybe by then you'll appreciate a good man. Well, tell me why, baby, why, baby, why, baby, why you make me cry, baby, cry, baby, cry, baby, cry. I can't live without you till the day that I die. Well, tell me why, baby, why, baby, why, baby, why? Every little dog is gonna have his day. You better pay attention, don't you dare forget. Cause I'm just a little bitty puppy, yeah. I caught you honky tonkin' with uh, my best friend. The thing to do was leave you, but I should've left then. Now I'm too old to leave you, but I still get sore. When you come home, a feeling for the knob on the door. You tell me why, baby, why, baby, why, baby, why you make me cry, baby, cry, baby, cry, baby, cry. I can't live without you till the day that I die. But tell me why, baby, why, baby, why, baby, why? But tell me why, baby, why, baby, why, baby, why? Heroes, Mentors and Friends, The Legend Project. heb ik gekozen tot album van de maand. In Soft Lights en Hard Country Music horen we Amber Digby samen met niemand minder dan good old Mo Bendy. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. Jeff Claiborne komt in augustus het album Good Bar Attender uit. Het is een authentiek countryalbum met een moderne twist van de Texaanse singer-songwriter. De titelsong van deze leuke, meezingbare melodie... die momenteel zijn weg vindt naar de Texas Country Radio Charts... zal de juiste sfeer brengen in elke bar. Chicago Blues is een klank en een merk. Chicago Bluegrass heeft een meer obscure geschiedenis en de band Special Consensus keert dat verleden op Chicago Barn Dance. City of New Orleans, van wijle stadgenoot Steve Goodman, treft een nostalgische noot met knappe harmonieën. De cover van deze week. Sunday the old man in the club car. Penny a point ain't no one keeping score. Won't you pass the paper bag? maakte zijn opwachting in de Texas music scene met zijn eerste hitsingle Nowhere But Texas, die nummer 10 bereikt in de Texas Music Hitlijst. Daarnaast scoorde hij nog een drietal hits en met My Worst Best Friend waagt hij een nieuwe poging. Well, he lives in a bottle, glass, in smaller man, he's a blast. But I wind up in trouble and go off the deep end when I spend too much time with my worst best friend. Cause he makes me laugh and he makes me cry.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 Ze werden zes keer door zowel de Canadian Country Music Association als de Juno Awards uitgeroepen tot countrygroep of duo van het jaar. De band won ook de Bud Country Fans Choice Award in 1994. Ze hebben vier nummer 1 country singles in Canada met nog eens 12 singles die de Canadian Country Top 10 bereikten. Acht van hun albums haalden de gouden status. Een aantal jaren geleden is de band gestopt. Ze waren ook tweemaal in ons land. Ik trap af met Just for Old Times' Sake. Jets zijn wat Cajun-invloeden te horen, waarna Such a Lonely One het blokje compleet maakt.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 Crossroads, Crossroads, Crossroads. Country tiptopper. Sana, sana, culito de rana, si no sana hoy, bueno, asleep. That's the tale was told of me, the sea dog nursery rhyme, and the music that was handed down from a long forgotten time. Fifteen Cuban minutes, get lost in the fog. Life's a test, just do your best like a three-legged dog. In the land where time means nothing, you can often lose your mind. Now place your bets, or better yet, just join theory in the law. My mind put to a test when we sailed with the Hemingways on a schooner from Key West. They come to make a movie about long forgotten times. See old friends, drink some rum, and visit family shrines. where time meets love in this spring. the Big Bang. Still, I prefer the simple way. Let's take it to the street. More walking and less talking. Ten time with your feet. Fifteen Cuban minutes still stands the test of time. Like a Salas photograph or a Kenneth Patchin rhyme. If you're looking for a launch pad, no culito de rana. Si no sana hoy, bueno sana mañana. Mañana, mañana lo que dice... Bij het bespreken van zijn nieuwe muziek zegt Corp Loent: er zijn mensen die western music maken... en die het soort vriesdrogen zoals een museumstijl. Ik doe dat niet. Ik ben geïnteresseerd om mezelf uit te drukken. Dat is eigenlijk hoe het voelt om zes generaties cowboy-erfgoed... in de gekke 21e-eeuwse stedelijke omgeving te hebben gegooid. Ik houd van de traditionele stijl en ik gebruik het maar ik benader het met overgave en in mijn eigen stijl. Grizzly Bear Blues. Should I run or should I stand? It's an old debate. Cause sometimes it's a bluff charge and then sometimes it ain't. Can they run downhill? Can they climb a tree? Maybe that's just Blackbeard's, I can't remember. Hmm, let's see. Should I shut up or should I shout? Maybe try to scare him off? Well, pretty much most anything I do just piss him off. In the end, it don't matter what you choose to do, of course. When 800 pounds of grizzly bear outruns a quarter horse, well, them old grizzly blues got me kinda confused. Them bears, Yeah, them old grizzly blues got some conflicting views and not too much good news about them bears. Well, I think I read it someplace. They kill only what they eat. So fumble through that guidebook, just how often they eat meat somebody find some answers. Let's do a study of some kind. We'll make it scientific and let's see what we can find. Cause he looks almost friendly with that easy ambling gait. But when he decides he's hungry, makes me wanna hibernate. Well, them old grizzly blues got me kinda confused as to just what to do about them bears. on the grizz. You just outrun your slowest buddy, whoever that guy is. And that cub you found's adorable. He's cute, yes, I agree. There's only one thing missing, and that's Mama. Where is she? this way. Now I'm all for conservation. I say protect the kitchen sink. But this bear don't seem in danger. It might be me that goes extinct. Well, them old grizzly blues got me kinda confused as to just what to do about them bears. Yeah, them old grizzly blues got some conflicting views and not too much good news about them bears. In de Spotlight. Billy Keeble trok naar Big Matador Recording Studio in Nashville... om zijn zevende cd Just For You op te nemen. Er staan tien geweldige nummers op dit album... die variëren van dansbare two-steps tot Freddy Fender-achtige ballads. De Spotlight is voor Billy Keeble... met This Song's For You en Between a Rock and a Hard Place... this song's for you. Straight from my heart, a few words were wrote each day since we've been apart. I need you to come back. song is just for you. Straight from it play. You'll know right from the start. This song is just for you, straight from. doctor waits at home. There's a sweet thing in the corner smiling at me, and I'm caught between a rock and a hard. Jackson Holte en de Highway Patrol afkomstig uit Montana nemen ons mee naar New Orleans. you dance all night. Law come to get you if you don't walk right. Morning comes and there's no room in the tank. They be drunk, strewn out like driftwood along the bank. De titelsong Bye Bye Blues werd opgenomen door diverse country- en jazzgroepen. Er kan de versie van Susie Blue en The Lonesome Fellas aan toegevoegd worden. En voor mij is dit een mooie afsluiter van deze aflevering. Tot volgende week.